Verslaggever Yannick Eling mag om diezelfde reden niet naar binnen... maar leende zijn microfoon even uit aan kroegbaas Marcel. Nou, we zijn nu eh, binnen bij Hofman, Utrecht. En eh, Danny, hoe is de sfeer hier binnen? Helemaal mooi, toch? Hoeveel eh, cocktails heb je inmiddels al gemaakt? Ik heb er eh, vier espresso martinis, één mojito. Ik ga een klein vraagje stellen. Mag ik jullie wat vragen? Ja. Wat eh, wat vinden jullie ervan? Ja, vet chill. Ik vind het echt leuk. In een lange tijd een tapbiertje doet sowieso wel goed, denk ik. Maar eh, heel leuk. Er doen vijf cafés mee aan het experiment. De kroegentest loopt nog tot en met zaterdagavond, maar is al wel helemaal vol gereserveerd. In de Limburgse gemeente Bezel is een terreurverdachte opgepakt. De jongen van 18 zat in een Telegram-groep waarin instructies gedeeld werden voor het maken van bommen en bomgordels. In Frankrijk werd eerder al iemand gearresteerd uit die appgroep die een zelfmoordaanslag op een kerk zou willen plegen. In het huis in Limburg zijn geen explosieven gevonden. D66 gaat onderzoek doen naar Sidney Smeets. Het D66 Tweede Kamerlid wordt door verschillende mensen beschuldigd van seksueel getint grensoverschrijdend gedrag. Hij zegt zelf in een reactie dat hij zich aan de wet heeft gehouden en dat hij het zeer naar vindt als mensen contact met hem als ongewenst hebben ervaren het zijn spannende dagen voor bloemen en fruitboeren. De nachten zijn nu behoorlijk koud en soms zelfs onder nul. En dat is slecht voor de mini-plantjes en struikjes. Deze boer uit Drenthe maakt zich zorgen. Als het heel ernstig is, eh, dan eh, kan de hele plant wegvriezen. En dan zijn we gewoon klaar voor dit jaar, zeg maar. Dan, eh, dan, dan moeten we wachten op een nieuw jaar, laten <laughs> we het zo maar zeggen. En ja, dat is, daar wil je wel het een en ander aan doen om dat te voorkomen. Om te zorgen dat de bol niet kapot vriest hebben de bloemenboeren maar korte nachtjes. Als de temperatuur midden in de nacht onder nul komt, dan springen ze gauw uit bed om de sproeiers aan te zetten. En het water zorgt dan voor een beschermend laagje om de bloemknoppen. Het weer. Een paar buien. Vanmiddag misschien met hagel en een graad of 8. Morgenochtend ook nog wat buien. Maar daarna is het even klaar met regenen. Het wordt ook iets warmer. Zo'n 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Dit is ZFM. Zandvoort. Nu ben ik begonnen met The Common Limits, Call After the Storm. En we gaan door met Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. Look at this face I know the years are showing Look at this life I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. an answer So much I've never broken through look at this man So blessed with inspiration Look at this soul Still searching for salvation I don't know much But I know huisartsen het centrum Zandvoort. Coronavaccinaties die starten daar op zaterdag 17 april. Voor wie is dat? Iedereen geboren in de jaren 1956, 57, 58, 59 en 60. Bent u in de bovenstaande jaren geboren... dan ontvangt u uiterlijk 14 april een uitnodiging per post. In de uitnodiging staat het tijdstip waarop u verwachtte. Een andere tijd of dag is helaas niet mogelijk. En waar doen we dat? De Cor Korverhal, Duintjesveldweg, nummer 1A in Zandvoort. En er is parkeergelegenheid zat. Wij vaccineren met AstraZeneca en volgen daarin de richtlijnen en het advies van de RIVM en het EMA. Medisch personeel wordt ook met AstraZeneca gevaccineerd. hard feelings in every fade of Ik heb uitgezocht When the Lady Smiles uit 1984. En het is de vijfde nummer 1 hit van de Haagse rockformatie Golden Earrings. Het nummer kwam twee jaar na Twilight Zone uit. Opvallend zijn de gelijkenissen tussen de succes Twilight Zone en When the Lady Smiles. Met name de voor die tijd sensationele videoclip van Dick Maas... zijn een belangrijke factor voor de hernieuwde belangstelling... van het grote publiek in de eerste helft van de jaren 80. Desalniettemin doet de band met een iets te gewaagde video van When Lady Smiles... waarin een non wordt aangerand en een hond het verwijderde tussenschop van de hersens van de dader oppeuzelt. Een buitenlandse aspiratie de das om. Het hitsucces in de Verenigde Staten valt tegen, maar in Canada wordt net als Twilight Zone de top 3 gehaald. you've heard it all before It doesn't matter she is. mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou. Dat het tijd was om te gaan. Je zei schat maak je geen zorgen. Ik zal altijd bij je zijn. En ik wist dat je de waarheid sprak je keek naar mij, toen je zei, toen je zei. Ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, is laat. Ik ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer. It was early in that she could give. And I felt her leaving me. But I learned how to live when she said, when she said, I'm ready to close my eyes, steady and hold tight. I'm gonna be crossing over heaven in the great divide. And ik ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je prijs te gaan. Aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, is laat. I'm ready to close my eyes. Open zijn over je verslaving, over autisme of depressie is niet zo makkelijk. Het is een proces waarin je zorgvuldig de voor- en nadelen af wil wegen. HOP staat voor Horns Open Proud. Deze methodiek begeleidt je in een proces naar keuze maken. Onderzoeken hebben aangetoond dat de HOP-training mensen met een psychische aandoening enorme kan empoweren en zelfs stigma doet verminderen. Als een fysieke training niet mogelijk is, zullen we de training online geven. Aanmelden kan via de balie van Pluspunt. 023 57 40 330. Ik herhaal 023 57 40 330. bent u ondernemer en heeft u tijdelijk een financiële ondersteuning nodig... door de maatregelen in verband met het coronavirus... dan kunt u een beroep doen op de tijdelijke overbruggingregeling... zelfstandige ondernemers, zogenaamde TOZO... voor levensonderhoud en of bedrijfskrediet. Het kabinet heeft de maatregel voor ondersteuning in levensonderhoud van zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 juli 2021. U kunt TOZO 4 aanvragen voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021. Bij TOZO 4 wordt de vermogenstoets aangepast. Kijk voor alle voorwaarden op de website voor de Rijksoverheid. Het digitale aanvraagformulier voor TOZO 4 staat online sinds 1 oktober. U vindt het formulier en meer informatie over Tozo op deze pagina.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 En die is geboren in 1945, die is dus 76 jaar geworden. En Loretta Lynn, en dat is een Amerikaanse countryzangeres. En die werd vandaag 89 jaar. Loletta Lynn en samen met eh, Conway Twitty in It's Only Make Believe. Het werd uitgebracht op kamp B van Try op 14 juli 1958. Twitty was op dat moment een relatief onbekende rock'n'roll zanger. Dat veranderde allemaal toen Kamp B in september eindelijk de chart bereikte. Hoewel Twitty die latere versie van It's Only Make Believe opnam... kwam zijn oorspronkelijke hit uit 1958. Nooit in de country- en lijden voor. Loretta Lynn samen met Conway Twitty... It's Only Make Believe. People see us everywhere. They think we come true, my one and only you. No my dreams come true.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 on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. Oh, wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene I like a sex machine. You got to have the feeling. Shoot your bone.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 Het thema dit jaar is landschap door het oog van de meester. Zandkunstwerken worden vervaardigd door kunstenaars uit zes verschillende Europese landen en zijn gedurende een periode van vier maanden gratis te bezichtigen op diverse locaties in ons dorp. Landschap, door het oog van de meester, kan door de kunstenaars breed en naar eigen inzicht geïnterpreteerd worden. Van een beroemd schilderij van een 17e eeuwse meester... tot een eigen interpretatie geven van een toekomstige Hollandse landschap. Elk kunstenaar zal naar eigen interpretatie een ontwerp van zandsculptuur creëren van circa 3 bij 4 meter en 4 meter hoog. Op 9 mei maakt de vakjury bekend welke zandkunstenaar zich Europees kampioen zandsculpturen 221 mag noemen. De Zandsculpturenfestival Zandvoort is een samenwerking tussen de Zandacademie, de gemeente Zandvoort, Holland Casino en Zandvoort Marketing. dicht bij je. Petros Tabita samen met Pascal Jacobsen blijft nog even hier.